koningin. Ja, rijk en populair en alle kleuren ertussenin. Een mengeling van een heilige en hoer. En jij kwam uit de achterbuurt, stompend en duwend, bijtend en spuwend. Ver, als een ster, toch nooit gedaan in je wildste dromen. Zo alles van jou, alsof jezelf zelf je eigen de val is die. Ver, ver als een ster, wat volgt er nu? Wat wil je nu nog meer? Wie zo hoog daar boven ons zweeft, ziet het niet duidelijk meer. Met 26 alles al gehad. Geen verrassing meer, niets dat je mooi vindt, niets dat je opvindt. Ver, oneindig ver, en straks verval je tot verveling. Zo luchtig, zo makkelijk, te vlug werd jij beroemd. sim